Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal meldingen van slachtoffers van mensenhandel in Nederland is opnieuw gestegen. Het waren er vorig jaar 944, bijna 10% meer dan in 2023. Dat meldt de Nationaal Rapporteur Mensenhandel. De toename van het aantal meldingen betekent dat er meer mensen kunnen worden geholpen. Het werkelijke aantal slachtoffers ligt nog veel hoger. In de peilingwijzer zet de geleidelijke groei van D66 door. De partij van Rob Jetten staat nu op 13 tot 17 zetels, vergelijkbaar met de VVD. De PVV is met 29 tot 33 zetels nog steeds de grootste. Daarna volgen het CDA en GroenLinks-PVDA met elk 22 tot 26 zetels. De peilingwijzer is een gewogen gemiddelde van de peilingen van Ipsos INO en Verian 1 Vandaag. Turkije heeft een team van 81 reddingswerkers naar de Gazastrook gestuurd. Ze gaan helpen met het zoeken naar de lichamen van gijzelaars die nog onder het puin liggen. Hamas moet de resten van in totaal 28 omgekomen gijzelaars teruggeven aan Israël... maar zegt de meeste niet te kunnen vinden. Israël zegt dat Hamas informatie achterhoudt. De leadgitarist van de rockband Kiss is overleden. Ace Frehley was een van de vier bandleden van het eerste uur. Ze vielen op door hun geschminkte gezichten... en scoorden in 1979 een wereldhit met I Was Made For Loving You. Drie jaar later werd Frehley uit de band gezet... vanwege overmatig drugs- en alcoholgebruik. Later keerde hij terug voor een aantal tournees. Ace Frehley was 74 jaar. Het SBS6-programma Vandaag in Sight heeft de Gouden Televisiering gewonnen. De talkshow van Wilfred Gené, Johan Derksen en René van der Grijp... kreeg 74% van de stemmen. De ongeneeslijk zieke Martijn Krabé kreeg de televisiering voor beste presentator.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 In de peilingwijzer zet de geleidelijke groei van D66 door. De partij van Rob Jetten staat nu op 13 tot 17 zetels, vergelijkbaar met de VVD. De PVV is met 29 tot 33 zetels nog steeds de grootste. Het SBS6-programma Vandaag in Sight heeft de gouden televisiering gewonnen. De talkshow kreeg 74 van de stemmen. De ongeneeslijk zieke Martijn Krabbe kreeg de televisiering voor beste presentator. Het weer, veel bewolking met hier en daar wat regen. Later op de dag ook wat zon. En het wordt zo'n 14 graden.